uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS KLM blijft vanwege het coronavirus voorlopig niet vliegen naar China. Vluchten naar Peking en Shanghai waren al opgeschort... en die periode wordt nu verlengd tot en met 15 maart. Naar andere Chinese steden als Chengdu en Xiamen... wordt pas vanaf eind maart weer gevlogen. KLM heeft het besluit medegenomen op basis van adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook het aangescherpte reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken speelt mee. Het advies is om alleen naar China te gaan als dat noodzakelijk is. Minister Schouten nodigt de boerenorganisaties uit voor nieuw overleg. Daarom wil zij zelf van de boeren excuses horen over uitspraken van gisteren. Schouten en premier Rutte braken de gesprekken over stikstofmaatregelen gisteren af... na een harde verklaring van Farmers Defence Force. Die groep vergeleek bepaalde gesprekspartners met Judas... en voegde eraan toe dat ieder die de sector verraadt dat zal weten. Oppositiestrijders hebben in Syrië een aanval van het leger van president Assad afgeslagen. Ze kregen daarbij hulp van Turkije, dat melden activisten en het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De gevechten waren bij de stad Sarakeb in de provincie Idlib. Waarschijnlijk is er vandaag nog spoedoverleg over Idlib in de VN-veiligheidsraad. De drie piloten van Martinair die vastzaten in Argentinië vanwege een cocaïnevondst zijn terug in Nederland. Vorige week werd al duidelijk dat de Argentijnse justitie geen reden zag om hen te vervolgen. Ze mocht het land nog niet uit omdat nog wat formaliteiten moesten worden afgehandeld. Het onderzoek naar een aantal lokale medewerkers van Martinair loopt nog. De Amerikaanse astronaute Christina Cook is weer terug op aarde. Ze zweefde 328 dagen in het heelal en brak het record van de vrouw die het langst in de ruimte verbleef. Tijdens de missie deed ze ook mee aan de eerste ruimtewandeling door vrouwen. Het weer vooral in het zuiden zon, in het noorden meer bewolking... maar het blijft wel droog, bij ongeveer 8 graden. Morgen veel zon, meer zon zelfs, en ook een graad of 8. In het weekend regen en zondag aan zee kans op storm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging op de A22 vanuit Velzen naar Beverwijk. Bij Beverwijk 2 kilometer na een ongeluk.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 put it all on you. That a left step by step. Won't you give me that step by step? I choices, so we scream la la. van de winter. Muziek en informatie hoor je hier op ZFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Zometeen een nieuwe frisse Zandvoort lunch. Hier op de donderdagmiddag van 6 eh, eh, februari 2019, en Maar dat doen we eerst lekker met de muziek. En zometeen tijdens Zandvoort lunch. Wel bekend eh, van NPO 1 op 1, uh, eh, Charles Groenhuizen.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 Al 30 jaar de muziek hoort u live op 106.9 FM. En het lekkerste muziek ook. En de informatie ook. Zometeen Zandvoort Lunch met niemand minder eh, dan Charles Groenhuizen. Bekend van NPO1. En natuurlijk het nieuwe talkshow Op 1. Hij doet altijd de woensdag voor zijn rekening nemen. Maar dat hoort u zometeen en meer bij Zandvoort Lunch vanaf 12 uur hier op de zender. U gaat luisteren natuurlijk naar de deuntjes van Mamma Mia... ABBA hier op de radio bij ZFM Zandvoort. op ZFM Zandvoort. Muziek in de ether 106.9 FM. Dit is nog steeds ZFM Zandvoort. Het lekkerste show van uw regio. Met zometeen een nieuwe aflevering van Zandvoort Lunch. Met Charlotte Groenhuizen. En natuurlijk Sidekick, eh, Jelmer, Koper. En nog heel veel leuke berichtjes. En heel veel gezelligheid. En voeg vooral de Facebookpagina van Zandvoort Lunch toe. Want dan blijf je op de hoogte van alle leuks wat in de uitzendingen van Zandvoort Lunch te horen is. Wij gaan luisteren naar Born to be Alive. Live live hier op ZFM Zandvoort. En heeft u nou ook een tip eh, voor de redactie en dan wilt u graag eh, dat wij eh, op de radio, of u op de radio te horen bent. Dat kan. Stuur een mailtje naar redactie.zfmzandvoort.nl Wij gaan luisteren naar het volgende plaat en dat klinkt zo.